Kees met het NOS. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de Libische hoofdstad Tripoli volgens de opstandelingen vrijwel geheel in handen is van de oppositie. Alleen het commandocentrum van kolonel Gaddafi is nog niet in hun handen. Een verslaggever van Sky News die bij de opstandelingen is meldt dat er vlakbij het centrale Groene Plein is geschoten. Het is onduidelijk of er gericht op ze werd geschoten. Mogelijk zijn ze het doelwit van enkele sluipschutters op daken van gebouwen. Het is niet uitgesloten dat het vreugdeschoten waren. In heel Tripoli zijn mensen de straat op gegaan. Ze dragen vlaggen van de oppositie en verscheuren posters van Gaddafi. Een woordvoerder van Gaddafi zegt dat het regime bereid is om te onderhandelen en vraagt de opstandelingen de gevechten nu te staken. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad, die de opstandelingen vertegenwoordigt. Die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich nu overgeeft. Maar in een geluidsopname op de staatstv roept de kolonel stammen die hem steunen juist op om naar Tripoli te komen. Hij laat opnieuw weten niet te zullen vertrekken. De legereenheid die belast is met de veiligheid van de Libische leider heeft de wapens neergelegd en zich overgegeven. Twee zonen van kolonel Gaddafi zijn gepakt. Het gaat om Saif al-Islam, die wordt gezien als rechterhand van Gaddafi, en de andere is Mohammed, de oudste zoon. Hij gaf zich vrijwel vrijwillig over naar de arrestatie van Saif. Dat heeft het hoofd van de Libische overgangsraad bekendgemaakt. Hij beloofde dat de zonen volgens internationale richtlijnen zullen worden behandeld, zodat ze kunnen worden berecht. Tegen Saif al-Islam is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd door het internationaal strafhof in Den Haag, net als tegen zijn vader. Het is nog onduidelijk waar kolonel Gaddafi zelf is. En dan nog het weer, wegtrekkende buien, vannacht opklaringen en plaatselijk kans op mist. Morgen vrij zonnig en overwegend droog bij maximaal 25 graden. Dinsdag een zomerse dag met regen- en onweersbuien. En daarna aanhoudend buiig en iets minder warm.